Kees Groot met het NOS-journaal. Overleg in van Buitenlandse Zaken over de verdeling van vluchtelingen heeft niets concreets opgeleverd. EU-buitenlandchef Mogherini zei na afloop dat het moeilijke gesprekken waren geweest. Ze deed een oproep om gezamenlijke oplossingen te zoeken. Het overleg in Luxemburg was informeel en was ook niet bedoeld om besluiten te nemen. Struikelblok blijft het maken van afspraken over precieze aantallen vluchtelingen die landen moeten opnemen. Opnieuw zijn honderden migranten te voet vertrokken vanuit het station in Budapest naar Oostenrijk. Een tocht van zo'n 200 kilometer. Oostenrijk zette gisteravond de grens met Hongarije open vanwege de noodsituatie met de vluchtelingen. Zo'n 4500 mensen zijn vannacht met bussen naar Oostenrijk gebracht. De vluchtelingen die vandaag aankomen in Oostenrijk reizen waarschijnlijk direct door naar Duitsland. Dat land rekent vandaag op 10.000 vluchtelingen. In Syrië zijn gisteren 47 doden gevallen bij gevechten tussen islamitische staten en andere rebellengroepen. De gevechten zouden bij de stad Marea zijn geweest op 20 kilometer van de Turkse grens. IS streed daar onder meer tegen een regeringsleger van Assad. Gisteravond kwamen in het zuiden van Syrië zeker 37 mensen om door twee bomexplosies en gevechten. In totaal zijn in de Syrische burgeroorlog enkele honderdduizenden mensen gedood. In de Roermondse flat waar afgelopen nacht brand woedde bleek een brandtrap te zijn afgesloten. Mensen die hun huis uit kwamen voor een afgesloten deur te staan. De brandweer heeft met een betonschaar kettingsloten doorgeknipt die op de nooduitgangen zaten. Bij de brand kwam een man om het leven. Volgens de brandweer heeft de afgesloten brandtrap de vluchtweg van de omgekomen bewoner niet geblokkeerd. Het weer in het zuidoosten nog een paar buien. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Langs de kust valt wel nog een enkele bui. Ook morgen is het fris en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen staat voorknopen Diemen 3 kilometer file. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A1.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 till the break of day. I will lift you up. We can love around when comes down. Be fire. clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Got a feeling lost for treasure. about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see could never tell how the next day life could be.